Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amerikaans meisje van wie werd gedacht dat ze was genezen van HIV... blijkt toch nog te zijn besmet. Ze kreeg als baby een zeer vroege behandeling tegen HIV. De veronderstelde genezing van het meisje van vier... werd vorig jaar als een medische doorbraak beschouwd. Mede hierdoor pleitte de Wereldgezondheidsorganisatie... voor onmiddellijke behandeling van alle HIV-patiënten... vanaf het moment dat de besmetting wordt ontdekt. De twee grootste zeecontainerrederijen ter wereld gaan samenwerken. Het Deense Maersk en het Zwitserse MSC hebben afgesproken dat ze tien jaar lang gebruik kunnen maken van elkaars schepen. Op die manier kunnen ze de beschikbare capaciteit beter benutten en dus kosten besparen. Eerder werd een samenwerking tussen drie grote zeecontainerbedrijven door de Chinese autoriteiten verboden. De samenwerking van enkel Maersk en MC is losser. Haven-economen verwachten dat de Chinezen hier geen bezwaar tegen hebben. Het centrum van Rotterdam krijgt een watersportgebied. In de Steigersgracht komt helder zwemwater en een golfslaginstallatie. Vanaf volgend jaar juni kan er worden gesurfd, gezwommen en gedoken. Het stadsinitiatief moet de Rotterdammers nauwer bij hun stad betrekken. De inwoners konden stemmen op zes plannen. De Hef Experience, waarbij de voormalige hefspoorbrug kan worden beklommen, eindigde op de tweede plaats. Hetty Wellensiek van Klaveren, het laatste nog levende lid van de groep verzetsmensen die in de Tweede Wereldoorlog het ondergrondse blad Vrij Nederland maakte, is overleden. Ze stenselde het blad en verspreidde het en werd later secretaresse van de redactie. Hetty Wellensiek van Klaveren werd 98 jaar. Het weer wordt geleidelijk overal weer droog. Het koelt af naar 16 of 17 graden. Morgen blijft het in het zuiden lang grijs door de lage bewolking. In de rest van het land zonnige periode. En het wordt 23 tot 27 graden. Morgenmiddag zijn er weer regen- of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Tussen app en vloed. Twee uur lang de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ik ben verloren in de armen van de nacht. Zoveel gekregen zonder veel te geven. Ik verdwaal niet meer in het duister de stad. Overwonnen zijn nu al mijn grote angsten. Overwonnen overhandig ik mijn hart. Zonder angst, zonder problemen. In je handen bevindt zich nu mijn lot. Je bent het leven Is dit toeval of gewoon ongeluk. Ik ga het morgen van de daken schreeuwen. In elkaars armen zijn wij verdwenen. In ons hart zien wij elkaar terug. Je bent het leven. Je bent het liefde. tranen bewaren we voor later. De tranen die er ooit zullen zijn. Zonder regen krijgt het land geen water. Zonder regen wordt het land een woestijn. meeste mensen hebben wel eh, zo'n mens in hun leven. De liefde van hun leven. Dat geldt ook voor Bengeltje. En Bengeltje die bood deze plaats van Frank Boeien. Liefde van mijn leven. Speciaal aan, eh, aan zijn liefde van zijn leven aan. Nou, dat is toch heel mooi eh, van Bengeltje. Nou ja, goed er heeft maar een half woord nodig, hè, zeggen ze dan. Dus ik begrijp dat nu ik dit zo heb aangekondigd... het, helemaal, het kwartje helemaal valt. Nou, daar gaan we dan maar vanuit. Dit is ook zo'n mooie van Don McLean, Eventually. Uiteindelijk kom jij weer bij me terug. Let maar op, je krijgt spijt van wat je gedaan hebt. Eventually You will return and bring your love to me Deep in my heart I know it's meant eventually. Someday, somewhere, you'll be pretending that you just don't care. You'll look into your heart and find me there. Eventually. and given time, the gentle rain can smooth the jagged stone. Things work out when they are left alone, and maybe that's the key. And I believe that true it's there to bring you back. memories, and they'll turn back into reality. titel van het nummer eh, Eventually, uiteindelijk. Dat was eh, Don McLean. Eh, het is niet zo makkelijk te vinden hoor, dat nummer op, een, op geluidsmedia. ik heb bij toeval ooit een verzamel-cd van Don McLean gekocht... waar dit prachtige nummer op staat. nou, eigenlijk heb je het erover dat zijn liefje weer snel naar huis moet komen. Nou, dan sluit dit nummer daar heel mooi op aan. And talk of all the things we did today nou, die ga ik eventjes overnieuw draaien, want hij begon ergens, uh, ja... Hij was een talent op dreef, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Ik wil u het hele nummer laten horen. Met Costa, met Darling Be Home Soon. And talk of all the things we did today Here And laugh about our funny little ways While we have a few minutes to breathe And I know that it's time you must leave But darling me, I'm soon I couldn't bear to wait an extra minute If your daughter My darling me, I'm soon It's not just these few hours But I've been waiting since I've taught For the great relief of having you roses in your eyes. It's okay to shoot the moon. Darling, Me, I'm soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you thought, oh, my darling, Me, I'm soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since Octavo for the great relief of having you to talk to. Aldus met Costa. Ja, luisteraars. En, uh, ik heb alweer een aantal verzoekjes uh, staan. En ik, maar ik moet er nog een aantal opzoeken. Dus die moeten nog heel even geduld hebben. Uh, de volgende is eh, een prachtig nummer van David Soul.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 De volgende draai ik voor Karin Kok. Karin, speciaal voor jou, Westlife met I'll Be Loving You Forever. You are my light, and you're the last thing on my mind. Before I go to sleep at night, you're always round when I'm in need. When trouble's on my mind, put my soul at ease. There is no one in this world reason that I wanna spend forever with you. erg mooi om zo'n liefde in je leven te hebben. I'll be loving you forever. Grime speciaal voor Karin Kok. Ja, luisteraars, en, uh, u hoort het, hè? Boven Zandvoort is het niet lekker met het weer dit moment. Maar om nog maar even met de deuren in huis te vallen... Morrison. The Doors. En natuurlijk Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on Ja, de heren Doors kwamen eventjes voorbij. Jim Morrison was opgestaan. Was ooit bij zijn graf op Père Lachaise in, eh, in Parijs. Grote begraafplaatsen met allemaal huisjes, wilde katten. En, eh, ergens in het midden van die begraafplaats het graf van Jim Morrison... met eh, allerlei graffiti bespoten. Een soort bedeplaats voor hippies, ja. De Doors, natuurlijk met heerlijke nummers zoals Riders on the Storm. Ik liet u daar getuige van zijn, luisteraars. Maar waar ik ook fan van ben, en eh, dat steek ik niet onder stoelen of banken, is Brad. En Brad heeft een zanger en die heet David Gates. En die zingt zo. En of het nou omweert of niet, hij zingt gewoon door. make it through the day. My tears get in Gates en eh, de groep Brad met Lost Without Your Love. En Rob de Nijs, die is daar ook fan van. Die heeft ook nummers van David Gates opgenomen. Uh, nee, nee, nou ja, David Gates heeft die ook opgenomen. Maar eh, ook nummers van Cliff Richard. Waaronder de Miss You Nights. En dan heet het Nu de nog. Rob de Nijs. Het nummer wat ik bedoelde was Daar sta je dan alleen. Dat is je Lost, Lost Without Your Love in het Nederlands vertaald, gezongen door op de Nijs. Maar het is een andere. Niet de eenzaamheid, het alleen zijn. Ach, ik ken het en ik ben eraan gewend. De schaamte om mijn tranen. Ik heb het allemaal gehad de nachten af. Zonder einde. Maan en sterren aan de hemel. Zijn het tekens, weet jij wie er wat bedoelt? En de wind waait uit het zuiden. Dus jij hebt hem al gevoeld, nu de nacht nog. Zonder einde. En de waarheid, oh de waarheid, is ik mis je als een gek overdag. that exists. vergeten wat ik voel. Met de wind mee naar het noorden. De dagen lang en zonder doel. Nu de nachten al. nachten nog zonder einde. Nou, daar had ik het net met Karin Kokken over. Sommige nachten die eindigen nooit, hè. Die blijven gewoon, eh, die blijven gewoon doorlopen. En dan komt, uh, morgen komt gewoon nooit meer voorbij.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 Ja, Ronan Keating was dat met eh, If Tomorrow Never Comes. En hij was natuurlijk ook eh, zanger in Boyzone. Uh, en nummers als No Matter What waren ook grote hits van die groep. The Searchers, die kent u misschien nog uit de jaren 60, begin jaren 70. Ik in ieder geval wel. En die hebben het er gewoon over dat ze gewoon niet verder met jullie eh, willen. Nee, dat ze, dat ze niet verder willen zonder jullie. Zo moet ik het zeggen. I don't want to go on without you. Oh my tussen app en vloed. Op donderdagavond tussen 10 en 12 uur bij Zierwem Zandvoort. Charles Duijs presenteert een programma met heerlijke ballads. Zak lekker onderuit, neem een wijntje of een biertje en geniet er maar mensen. Ja, en dat kan nog slechts 10 minuten, want dan is het alweer zover. Dan is eh, het middernacht. Dan komen reclame, Niels reclame alweer voorbij. Ik ga nog een mooie draai van op de Nijs. Nu het om haar gaat. En let goed op de tekst, want het is echt eh, een aangrijpend nummer. geweest bij ziekte of problemen. Als het stormt om me heen, was ik meteen verdwenen. Pijn, daar huiverde ik van, geen tranen op mijn schouders. Ik ben God niet, maar een man. Geen held, maar wel veel ouder. Maar nu het om haar gaat. Nu het om haar gaat. Nu haar bed in het donker staat. Is het zo? huppelde ik als een leeuw in nood. Wordt mijn kracht oneindig groot. Ik voel me sterker dan de dood. Zij heeft nooit iemand kwaad gedaan.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 dit is een hele mooie van Amerika. Het gaat over alle eenzame mensen. Nou, ik hoop niet dat het bij u het geval is. on a silver cup and ride that high. eenzame mensen was dat. This is for all the lonely people. Nou, waar zullen we eens mee afsluiten, eh, luisteraars? Tous les garçons et les filles de mon âge. Alle jongetjes en meisjes van mijn leeftijd. <laughs> François Zardy. Allemaal een fijne nacht toegewenst. Dank voor het luisteren en voor de bezoekjes. Dag. verjaardag toewensen. Nou, degene die dat is, die weet precies dat ze jarig is. Dus een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd vast. Het gaat over twee minuten beginnen allemaal. En eh, ik ga niet verklappen wie het is. Dat weet ze zelf. Dat was Frans eh, François Zardy. En eh, kijk op mijn klokje. Ik heb nog 15 seconden te gaan. Nou, luisteraars, allemaal nogmaals van harte bedankt voor het luisteren naar Tussen App en Vloed. Ik ben er volgende week donderdag weer met de nieuwe aflevering.